als de stikstofplannen dan niet van tafel zijn. Ook in Den Haag en bij de Rotterdamse haven willen ze de boel verstoren. De hele week worden er al acties gevoerd door de boeren. Dat zorgt niet bij iedereen voor sympathie. Ik ben niet tegen protesteren, maar ik vind dit wel echt te ver gaan. Ja, ik snap de boeren wel, maar ik vind eigenlijk, eh, het wordt een beetje te gek. Na de protesten van gisteren zijn tien boeren opgepakt. En de politie waarschuwt dat dat niet de laatste arrestaties zullen zijn. Als je gisteravond eh, niet door de politie eh, bent opgepakt... betekent het zeker niet dat dat niet nog gaat gebeuren. Als je erbij betrokken bent geweest, hou er dan maar rekening mee. We zijn bezig met een grootschalig onderzoek. De beelden zijn binnen en wij gaan daarmee verder. Ook vandaag voeren boeren weer op verschillende plekken actie... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er is gedemonstreerd bij Oldenzaal, Zwolle en Leeuwarden. President Zelensky wil meer wapens en geld van de NAVO. Dat zei hij digitaal op de NAVO-top in Madrid. Daar beloofden de Amerikanen meer militairen naar Europa te sturen. En dat doet de NAVO als geheel ook. Er zijn straks meer dan 300.000 militairen in landen rond Rusland en Oekraïne gestationeerd. De politie heeft drie jongens uit Amsterdam opgepakt in een onderzoek naar handelen in wapens. Ze zijn alle drie nog onder de 20 politie deed ook een paar huiszoekingen. Daar vonden ze onder meer een paar vuurwapens, zwaar vuurwerk, 3D-printers, kogels en een ploertendoder. Dat is een soort gummiknuppel. Ook lagen er zelfgemaakte pijpbommen. Ja, meldpaar voor Tesla-miljardair Elon Musk. Hij tikt op zijn Twitter de 100 miljoen volgers aan. Hij is de zesde persoon die dat ooit voor elkaar heeft gekregen. Wie er nog meer op het lijstje staan? Justin Bieber, Katy Perry, Katy Perry Cristiano Ronaldo, Rihanna en Barack Obama. Niet helemaal een verrassing dat Musk er volgens bij heeft gekregen. In april deed hij nog een bod om Twitter over te nemen. Het is trouwens nog niet duidelijk of die overname nog doorgaat. En dan tot slot nog het weer. Vanavond ook nog warm en kans op een buitje. Morgen ongeveer 27 graden. Eerst zon, later buien, mogelijk met onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevaansveen.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 I really want to come pick you with you. just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake to see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway, take me to your hood.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 Ze zegt dat dat ook forse impact heeft op de families. Syrië erkent de onafhankelijkheid van de Oekraïnse volksrepublieken Lugansk en Donetsk. Daarmee is Syrië naast Rusland het enige andere land dat de onafhankelijkheid van de regio's formeel erkent. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt... gaat de hoofdverdachte van de afpersing in Hedel bijna 27 jaar de cel in. Een fruitbedrijf in Hedel ontdekte 400 kilo cocaïne tussen de bananen... en stapte naar de politie. Medewerkers werden daarna ernstig bedreigd. Het weer. Vanavond kan in het oosten een bui vallen.